Volgens het instituut dat in ons land in de gaten houdt of geneesmiddelen veilig zijn... is het niet waarschijnlijk dat het AstraZeneca-vaccin zorgt voor trombose. Denemarken en IJsland vaccineren even niet meer met het middel... nadat meerdere mensen last kregen van bloedstolsels. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen zegt... dat het hoogstwaarschijnlijk niet met het vaccin te maken heeft... maar houdt wel het Europese onderzoek daarnaar in de gaten. Dat concentreert zich op één bepaalde lading van AstraZeneca... vertelt collega Hati Sharaba. Dus een badge van het AstraZeneca vaccin 1 miljoen doses... die eh, naar verschillende EU-landen is verscheept, waaronder ook Nederland. En een aantal landen hebben het vaccineren met die badge opgeschort. Mensen op Urk kunnen zich over een week weer in hun eigen gemeente laten testen op corona. Eind januari werd een teststraat in brand gestoken tijdens avondklokrellen. Groep jongeren begon een inzamelingsactie en haalde 10.000 euro op. En dat geld wordt nu ook gebruikt voor de nieuwe testplek. Een achtervolging in Maastricht. De man werd daardoor agenten achterna gezeten omdat hij rondreed in een gestolen auto. Kort daarna glipte hij ineens de Belgische grens over en reed hij tegen het verkeer in om de politie af te schudden. Uiteindelijk kon hij voor de klem gereden door meerdere politieauto's. En hij kan volgens de politie zowel een paar Vlaamse als Nederlandse boetes verwachten. Het weer, zware windstoten dus op dit moment. Later vanmiddag neemt de wind wat af, maar vallen er wel een paar stevige buien... met kans op onweer of hagel. Het wordt een graad of 12. Ook morgen waait het nog stevig en valt er soms regen. Het wordt dan zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In een groot deel van het land komen zeer zware windstoten voor. Ga niet de weg op met een aanhanger of lege vrachtwagen. Op de A7 ten oever richting Hoorn is de weg dicht door een gekantelde vrachtwagen bij afrit Medemblik. Dat duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. Voor zware vrachtwagens en voertuigen met een aanhanger is de dijk Enkhuizen-Lelystad gesloten in beide richtingen. En tot zover de verkeersinformatie.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 van Zandvoort, op 106.9 FM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 Cause you had And then I picture all the perfect that we lived Till I cut the strings on your tiny violin oh. My mind's got a mind, mind of its own right now And it makes me hate me I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby side crossroads 你。 You wanna...

rather have a piece of toast, watch the evening news. I gente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 take it down. It's me against the